1 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In Iran worden voorzichtig enkele maatregelen van de lockdown versoepeld. In eerste instantie buiten de hoofdstad Teheran. Daar zijn overheidskantoren weer open... al moet een derde van de werknemers vanuit huis blijven werken. Bedrijven mogen zelf besluiten of ze open gaan of niet. In Teheran worden de regels volgende week pas versoepeld. Iran is het zwaarst getroffen land in het Midden-Oosten. Volgens de officiële cijfers zijn er bijna 4400 doden gevallen door het virus. De politie heeft gisteren in Amsterdam een ontsnapte gevangene aangehouden. De man van 32 zat vast voor zware misdrijven... en was op de vlucht sinds vorig jaar zomer. Hij knipte toen tijdens proefverlof zijn enkelband door. De man stond in de politiesystemen geregistreerd als vuurwapengevaarlijk. Een agent herkende hem en vroeg om zijn legitimatie... Nadat hij het paspoort van iemand anders liet zien, ging hij er vandoor. Daarna volgde een achtervolging door tuinen en door een aantal woningen. Bovenop het dak van een appartementencomplex werd de man aangehouden... nadat een agent een waarschuwingsschot loste. En in een bijna lege Sint-Pieter-basiliek heeft paus Franciscus de paaswaken gehouden. Hij vergeleek het bijbelverhaal over de dood van Jezus met de huidige coronacrisis... Franciscus zei dat de pijn van de mensen toen was vermengd met angst voor hun eigen levens. Er was volgens hem vrees voor de toekomst en voor alles wat moest worden herbouwd. De basiliek was vanwege corona zo goed als leeg. De Urbi et Orbi zegen later vanmorgen is daarom ook niet op het Sint-Pieterplein. Het wordt dit jaar een besloten mis. Het weer nog. Vannacht is het helder en ligt de temperatuur tussen de 5 en de 9 graden. Overdag eerst zon, daarna stapelwolken en smiddags kans op een bui. Het wordt 17 graden aan de kust tot maximaal 24 in het binnenland.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 lover just what it takes Apologize a thousand times flies when you're having fun. Ten full years and counting. It feels like we have just begun, and the beats are fresh and pounding. We take it to the limit. shadow, you're the light. Why do you think I am your property? You crush my self-respect with jealousy. But I was true and now I feel betrayed. I've hearted promises, how much too late? sudden tijd. Er geht in Urlaub, er so erfreut. Die Kuh verbogt mit dem schönsten Grund.